Bij de explosie gisteravond raakte niemand gewond, wel is er veel schade. De politie gaat eruit van een politiek motief. De afgelopen weken waren er al verschillende kleine incidenten... bij AFD-kantoren in de deelstaat Sachsen... Ook daarbij was alleen sprake van materiële schade. Het migrantenschip de Sea-Watch mag bij Malta worden bevoorraad. Het land laat het schip niet toe, maar heeft wel toestemming gegeven om twee schepen de zee op te sturen om vers drinkwater en levensmiddelen af te geven. De Sea-Watch dobbert al twee weken rond op de Middellandse Zee met 32 migranten aan boord die kort voor kerst, kerst voor de kust van Libië werden gered. Ook krijgt het schip diesel, nieuwe onderdelen en een nieuwe bemanning zodat het voorbereid is om nog langer op zee te kunnen blijven. In het zuiden van Thailand is er nu toe één dode gevallen door Pabuk, mogelijk de zwaarste tropische storm in decennia. De afgelopen dagen zijn tienduizenden mensen geëvacueerd, onder wie Nederlandse toeristen. De storm gaat gepaard met hoge golven die mogelijk leiden tot overstromingen. De storm trekt morgen over land verder naar de westkust van Thailand. Buitengewoon opsporingsambtenaren in Amsterdam hebben rond de jaarwisseling bepaalde wijken in de stad bewust gemeden. Dat gebeurde om te voorkomen dat de BOA's een schietschijf zouden worden, zegt de vakbond van de ambtenaren tegen Stadsomroep AT5. Het gaat om delen van Zuidoost, Nieuw-West, West en het Wallengebied. Volgens de vakbond is nadrukkelijk met de leidinggevenden de afspraak gemaakt om die gebieden in Amsterdam te mijden. De vakbond maakt zich al langer zorgen over de veiligheid. BOA's krijgen geregeld te maken met agressie. Het weer veel bewolking en in het zuiden wat lichte regen. Later op de dag kan er een bui overtrekken in het oosten en noordoosten.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 Come down chimney down. It's the holiday season, and Santa Claus has got a toy for every good girl and good little boy. He's a great big bundle of joy. He'll come down chimney down, come down chimney down. He'll have a big fat pack upon his back and lots of goodies for you and me. So leave a peppermint stick for old Saint Nick hanging on the Christmas tree. It's the holiday season with the whoop-de-doo and dickory dock. And don't forget to hang up your sock, just exactly at 12 o'clock, it'll be come down chimney, come down chimney, come down chimney, down.